Sit van der Linde met het NOS-journaal. Particuliere klinieken bieden aan om een deel van de ziekenhuiszorg over te nemen. Op dit moment worden alle planbare operaties uitgesteld... maar volgens de Vereniging van Zelfstandige Klinieken is dat niet nodig. De ruim 500 klinieken nemen nu al een deel van de zorg over... en zouden nog veel meer patiënten kunnen helpen. Daar is wel geld voor nodig van de verzekeraars, zeggen ze. Demissionair minister De Jonge zegt in een reactie dat extra middelen bespreekbaar zijn... maar hij ziet liever dat de klinieken ook hun planbare zorg afschalen... zodat het personeel kan gaan helpen in ziekenhuizen. De Omicron-variant van het coronavirus is vermoedelijk ook aangetroffen in Nederland. De positieve testuitslag van een groep reizigers uit Zuid-Afrika is onderzocht door het RIVM... en bij een aantal van hen is vermoedelijk de Omicron-variant gevonden. De GGD's vragen iedereen die is teruggekomen uit Zuidelijk Afrika om zich te laten testen. Een protest in Iran is hard neergeslagen door de oproerpolitie. Dat gebeurde vrijdag in de stad Isfahan in het midden van het land. Demonstranten waren de straat opgegaan om boeren te steunen... die actie voeren tegen het watertekort in de regio. Op sociale media is te zien dat de demonstranten met wapenstokken worden geslagen. Een Iraans persbureau meldt dat demonstranten met stenen gooiden... en een ambulance in brand staken. Er zijn aanhoudingen verricht. De burgemeester van Urk heeft een deel van het dorp aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Het betekent dat daar tot drie uur vannacht preventief gefouilleerd mag worden. Ook staan er op verschillende plekken camera's. Vorig weekend was het onrustig op Urk. In de nacht van zaterdag op zondag werd met zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Er werden toen 16 mensen opgepakt. Het weer nog. Lokaal valt er regen vanavond en vannacht. Morgen ook buien. Sommige buien hebben een winters karakter, waardoor het lokaal soms glad kan worden. En het wordt opnieuw zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journaal.